3 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een hotel in Barcelona waar de Spaanse koning Philippe logeert... hebben honderden mensen gedemonstreerd. Een deel heeft eh, een lawaai-protest gehouden. De koning heeft behoorlijk aan populariteit ingeboet bij de separatisten... sinds hij het Catalaans referendum voor onafhankelijkheid publiek veroordeelde. In Barcelona is het al weken onrustig. Demonstranten zijn boos over de celstraffen... die Catalaanse separatistische leiders kregen opgelegd... voor opruiing rond het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Een Britse topman van fastfoodconcern McDonald's is opgestapt... vanwege een relatie met een personeelslid. Dat meldt het bedrijf in een persverklaring. Managers van McDonald's mogen geen relatie hebben met het personeel. In een e-mail aan medewerkers noemt de Brit relatie een fout... en ook schrijft hij dat hij akkoord is met het gedwongen vertrek. In de Libanese hoofdstad Beirut hebben opnieuw tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering. Ze eisten het vertrek van verschillende politieke leiders, onder wie de president van het land. Eerder was ook al een demonstratie van aanhangers van de president. Er wordt al weken gedemonstreerd in Libanon. Afgelopen dinsdag stapte premier Hariri op vanwege de protesten. Maar voor de betogers is dat niet genoeg. De protesten van eh, gisteren waren de grootste sinds dinsdag. DJ Martin Garrix heeft een MTV Europe Music Award gewonnen voor Best Electronic. Garrix was niet bij die prijsuitreiking in het Spaanse Sevilla aanwezig, maar bedankte zijn fans in een videoboodschap. Er was meer Nederlands succes. Rapper Snelle kreeg eerder deze week al een award voor Best Dutch Act. Best Artist werd Shawn Mendes en Best Song Bad Guy van Billie Eilish. Het weer, de regen trekt weg. Er is kans op wat mist. De temperatuur is gedaald tot een graad of 8. Later is het overwegend bewolkt. Kan er verspreid wat regen gaan vallen. En wordt het wederom een graad of 12.